11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een verbod op benzineauto's, zoals Amsterdam over 11 jaar wil... gaat een stap te ver. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven in een reactie op het plan... dat de gemeente gisteren presenteerde. Ze benadrukt wel dat schone lucht belangrijk is... en dat het goed is dat steden daar plannen voor maken... en mensen helpen bij de overstap naar schonere auto's. Eerder vandaag gaven meerdere partijen in de Tweede Kamer al aan... dat ze kritisch tegenover de plannen staan... GroenLinks was positief. President Trump heeft in een telefoongesprek met president Poetin... gesproken over de mogelijkheid van een nieuw verdrag... om het aantal kernwapens te beperken. China zou daar ook bij betrokken willen worden. Volgens het Witte Huis hebben Poetin en Trump een uur gepraat... en het verder ook gehad over Noord-Korea en de situatie in Venezuela. Rusland is volgens Trump niet van plan zich te mengen in het conflict. Poetin hoopt wel op een spoedig, spoedige oplossing. Het aantal ebola-doden in Congo is de duizend gepasseerd. In augustus vorig jaar was het eerste ziektegeval in het oosten van het Afrikaanse land. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een nieuw, nog niet goedgekeurd vaccin inzetten om de infectieziekte te bestrijden. Artsen zonder grenzen is bang dat ebola overslaat naar de miljoenenstad Goma op de grens met Rwanda. De Nederlandse tak van Artsen zonder grenzen stuurt daarom een gezondheidsadviseur naar het land. De Amerikaanse economie blijft voorlopig groeien... ondanks de waarschuwingen dat de rek eruit zou zijn. Vorige maand kwamen er weer meer banen bij... en de werkloosheid daalde tot het laagste percentage in 50 jaar. Het gaat beter dan verwacht... omdat onder meer de handelsoorlog met China niet verder uit de hand is gelopen. Ook is de rente niet verder omhoog gegaan. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, lichte regen. Vannacht in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw. Het koelt af tot 1 à 6 graden.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 your cigarette out on my face. So beautiful. Please, woman, don't break your back for me. I'll put you out of your misery.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 上往地。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 do I'm in Miami